Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vakbond CNV sleept VND voor de rechter. De warenhuisketen zit in zware financiële problemen... en hij is dat het personeel 6% van het salaris inlevert. Vakbonden CNV en FNV zijn het daar niet mee eens... en stelden VND een ultimatum. Omdat het bedrijf niet op dat ultimatum heeft gereageerd... stapt het CNV nu dus naar de rechter. Nederland is er alert op dat er geen asielzoekers binnenkomen die bijvoorbeeld bij IS hebben gezeten, heeft staatssecretaris Steven gezegd in de Tweede Kamer. Volgens hem duurde het in het verleden wel eens lang voordat oorlogsmisdadigers eruit werden gepikt. Procedures zouden inmiddels zijn aangepast. Uit Irak komen berichten dat een Nederlandse jihadganger een zelfmoordaanslag heeft gepleegd. De berichten komen uit kringen van IS. De aanslag zou zijn gepleegd in de stad Fallujah, zo'n 70 kilometer ten westen van Bagdad. De Griekse premier Tsipras is optimistisch over de kans op een compromis met Europa over het terugbetalen van de Griekse schulden, zei hij na gesprek met voorzitter Juncker van de Europese Commissie en voorzitter Tusk van de Europese Raad. Tsipras won de verkiezingen met de belofte dat de Grieken weer meer te besteden krijgen. Hij wil veel meer tijd om de enorme schuld aan de EU af te betalen en hij wil dat een deel van de schulden wordt kwijtgescholden. In delen van Friesland is ruim 5 centimeter sneeuw gevallen. Door de sneeuw is het glad op de weg. Op de N369 bij Rottevallen vonden verschillende glijpartijen plaats. Er zijn op één stuk van een halve kilometer drie vrachtwagens van de weg geraakt. Ook in Drachten heeft het verkeer last van de sneeuw. Een automobilist kwam in het noorden van de stad tot stilstand tegen een talud... nadat hij met zijn auto in een slip was geraakt. Het weer, de zon schijnt geregeld. Er valt dus ook een enkele winterse bui. Eerst vooral in het noorden en westen, later in het midden en zuidoosten. Het is 2 graden in het oosten en 5 aan zee.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 Never Forever dus, van eh, Kate Bush album. Dat eh, hele mooie muziek bevat. we gaan door met Margrietje Eshuis. Margriet Eshuis dus. Ja, uh, nummer wat wij van haar gaan draaien heet Girl on the Radio. Margriet, zing. De radio. Margriet Eshuis met uh, Tom Opperthof, Lex Bolderijk, eh, Jan Hollestelle en Peter Scheun. in de band. Niet bepaald de minste muzikanten eh, uit die periode. 1981 dus kwam het album uit Right on Time met de grote hit Black Pearl. Maar die komt later nog even aan bod. Dit was Girl on the Radio dus. We gaan door met Joni Mitchell. En het nummer wat we van For the Roses, het album uit 1972, draaien... Hè? Wat? Paniek? Paniek? Oh, ze is in paniek. Zeker <laughs> vergeten scherp te zetten of zo. Nou ja, in ieder geval For the Roses dus van uh, Joni Mitchell. Het album uit 1972. En eh, van dat album gaan we draaien Lessons in Survival. En nou maar hopen dat die komt. Ik hoor nog niets. Het wachten is op die lessen in overleven. ja. Eh. living for that rock and roll in Survival. Oftewel een les in het overleven. Nou, met Joni. Hè? <clears throat> me niet verkeerd. Um, <laughs> Joni Mitchell dus. De afkomstig van het album For the Roses uit 1972. Eh, Kate Bush. En die neemt ons weer mee naar een heel andere plaats in de wereld. Die wil ons namelijk meetronen naar Egypte. Egypt. Hmm. En dat is het volgende nummer van Kate Bush van het album Never Forever. was een reisje Egypte dus. Ik hoop dat u bevallen is. Welkom terug. Veilige landing. En, eh, <laughs> Fijn dat u er allemaal weer bent. Ja, leuk dat u er weer bent. Gewoon gezellig. Ja, gezellig. Oké, ehm, dat was dus Kate Bush eh, van het album Never Forever. En dat heette Egypt. Margriet Eshuis. Eigenlijk, eh, als je helemaal in volgorde zou draaien... zou nu Black Pearl moeten komen. Maar die bewaar ik lekker even voor wat later. Of ja. voor strakjes. Nee, die komt wel hoor. Maar we gaan het eerst hebben over City Life. Hier is Margriet Eshuis en Bent van het album Right On Time. Watch the cars passing by, Watch the taillights. op drums. Han, Jan Hollestelle op bas en eh, Lex Bolderdijk eh, gitaar. En Margriet Heshuis natuurlijk als zangeres. En dat heet dan officieel de Margriet Eshuis Band. En op diens naam staat ook deze plaat. Niet, niet alleen Margriet Eshuis, maar gewoon de Margriet Eshuis Band. nummer heette City Life. Joni Mitchell nu. En eh, van haar draaien we het wind, Let the Wind... Carry me, laat de wind mij dragen. Ja, ja. Dan moet wel stormen, als de wind mij wil dragen. Hè? <laughs> ja. Nou ja, ach. for that rock and roll dancing scene. Pop says leave the girl alone. De Wind, Carry Me. En dat was het eh, fantastische stuk van uh, Joni Mitchell. Album For the Roses uit 1972. Kate Bush is weer aan de beurt. Ja, we hebben een leuke aparte muziek vandaag. Hè? Eigenlijk is Margriet Eshuis nog het meest toegankelijke wat we... Tenminste, wat, wat het meest makkelijk in het gehoor ligt. Eh, de andere twee, Joni Mitchell en Kate Bush... zijn twee dames die toch op een behoorlijk eigenzinnige manier muziek maakten... Maar ik, ik vind het fantastisch wat we horen. We gaan nu uh, eh, kant 2 openen met, van Kate Bush. Uh, haar LP dan. Niet van Kate, <laughs> niet van Kate Bush zelf hoor. we niet. The Wedding List. Dat is het eh, nummer wat we nu gaan draaien. The Wedding List. Kate Bush. No, I'll never give up. een aparte uh, trouwlijst. Huh? Bruiloftlijst bedoel ik. weddinglijst Nou. En eh, dat was eh, Kate Bush. We gaan door met een eigen compositie van Margriet Eshuis en Alex Bolderdijk. En ehm, dat nummer dat heet Single Day. Van het album Right on Time. van eh, het album Right On Time van de Margriet Eshuis Band. En dat liedje dat heette A Single Day. En eh, dat is een van de weinige composities eh, van Margriet zelf. Of de enige eigenlijk. De rest zijn het allemaal nummers door anderen geschreven. Wel door bekende mensen. Ook Peter Scheun heeft er een paar stukken bij gedaan. En nog een aantal mensen. Maar dit was van Margriet Eshuis en Lex Bolderdijk samen. En dat heet A Single Day. Eh, nou, we gaan een bosje rozen brengen naar Johnny Mitchell. Lijkt me gezellig. Dus ja, ja een bosje rozen, een bosje, een bosje rozen. Nou, dat past niet helemaal, hè? Nee. Nou, nee, nee dat vind ik niet helemaal bij de pad. Past niet, hè? Nee. nee. vind ik ook niet. Oké, laten we het maar gaan luisteren. For the Roses, hier is Joni Mitchell. applause did you get around resounding for you way up here? Seems like many dim years ago since I heard that face to face or seen you face to face. Though tonight I can feel you here. I get these notes on butterflies and lilac sprays from girls who just have to tell. as some guy to circulate his soul around. On your mark, red ribbon runner, the caressing rev of motors finely tuned like fancy women in 30s evening gowns. Up the charts, off to the airport, your name's in the news, everything's first class. The lights go down and it's just you up there getting them to feel like that. Remember the days when you used to sit and make up your tunes for love and pour your simple sorrow to the sound all and your need. And now you're seen on giant screens and at parties for the press and for people who have slices of you from the company, they toss around your latest golden egg. Speculation, well, who's to know if the next one in the nest will glitter for them so? I guess I see my in the hand that brings me things I really can't give up just yet. Now I sit up here, the critic, and they introduce some band, but they seem so much It's summer, no more shiny hot nights. It was just the arbutus rustling and the bumping of the logs, and the moon swept down black water like an empty spotlight. is toch wel een van de meest aparte stemmen in de, in de popmuziek. Vanaf de, de jaren 70 Die je kunt bedenken. Dat is ook zo'n geluid wat je, net als van dat van Kate Bush trouwens. Dat herken je meteen. Dat is, dat is gelijk, dat weet je van, oh, dit is Johnny Mitchell. En eh, <clears throat> dat heb je met Kate Bush ook. Eh, dat weet je ook gelijk. Hoewel ik eerlijk moet toegeven dat ik de eerste keer Wuthering Heights hoorde ik er geen reet aan vond. Dat ik dacht van, wat is dat joh? Is dat een, eh, is dat een Japanse of zo? Of een Chinees? Want ze, die hebben ook van die stemmetjes. Er is ook van die, van die hele ile, stemmetjes. Dat is heel hoog vaak ook. Ik heb ooit eens, in, toen ik in Japan was, heb ik een Japanse dame jazz horen zingen. Nou jongen, dat was, een, dat was verschrikkeloos. Echt, <laughs> dat was niet om aan te horen. Zo'n zo il ooster stemmetje en dan uh, eh, jazzballad zingen. Nee, nee, nee, sorry. Ehm, maar goed, later eh, ga je dat eh, doorheen luisteren. En dan ga je naar de muziek luisteren en dan denk je, ja, die dame kan toch wel heel wat. Kate Bush dus, daar hebben we het nu weer over. Want die komt nu aan de beurt met het stuk violin. Oftewel, het gaat over een viool. Waarschijnlijk. Ja, blijkbaar. Ja. Duidelijk, ja. van het album Never Forever. Ik ben trouwens benieuwd waar hij volgende week mee komt. We hebben mannen gehad. Nou, de vrouwen. Nee, iets, daar, iets ertussenin is niet. Of ga je nou uh, gemengd dubbel eh, doen of zo? <laughs> oh, dat is misschien wel een leuk idee. Een uh, duetten. Mannen en vrouwen. Nou ja, oké. <laughs> Eh, we zien het Ik dan. ga ze in de kast duiken voor duetten. Oh. Ja. Nou. misschien wel leuk. Ja, nee, we hebben nooit. even kijken hoor. Wat is het ook weer over? Oh ja. Kate Bush van het album Never Forever. En dit nummer heet de Violin. De grote hit van het album The Ride on Time van de Margriet S. Huisband. Een nummer wat nog steeds een, tot een van haar klassiekers behoort. Wat je ook elk jaar nog terugvindt in de top 2000 van Radio 2. Eh, is natuurlijk Black Pearl. Nou, hier is hij dan. De zwarte parel. Black Pearl. Black Pearl was dat. En ik denk dat we zo'n beetje bijna aan het eh, laatste nummer toe komen, dames en heren. Want uh, het schiet alweer lekker op. Uh, Black Pearl dus van Margriet S. Band. En ik denk dat we er nog in ieder geval één of één stukje kunnen draaien van het album van, eh, van Johnny Mitchell. En daar ehm, nou ben ik de titel natuurlijk weer kwijt. Dat zal je altijd zien. See you sometime. Oh ja, see you sometimes. Johnny Mitchell. some hotel room? Does it have a view? Are you caught in a crowd or holding some honey who came on to you? Why do you have to be so jive? Okay, hang up the phone, it hurts, but something survives, though it's undermined. My friends will tell me that I'm looking fine. I run in the woods, I spring from the boulders like a mama lion. I'm not ready to change my name again, but you know I'm not after a piece of your fortune and your fame. Cause I tasted mine just like to see you sometime. suspenders, I'll come meet No need to surrender. Shine on my apple trees. It seems such a shame we start off so kind and end so heartlessly. I couldn't take them all on the end with a head full of questions and hypes. So in the hopes got so slim, I just resigned, but I'd still like to see.